Die gaf in 2008 in Oeroeskan een verkenningsopdracht die zijn peloton weigerde uit te voeren, omdat er te weinig voorbereidingstijd was. Het peloton werd drie weken op non-actief gesteld, maar later vrijgepleit. De commandant is inmiddels bevorderd en de onderofficieren maken zich zorgen over soldaten die in de toekomst onder zijn gezag vallen. De parlementsverkiezingen in Afghanistan die in mei zouden worden gehouden zijn uitgesteld tot 18 september. De kiescommissie zegt niet genoeg geld te hebben om de verkiezingen te organiseren. Door het uitstel is er ook meer tijd om te komen tot hervormingen. Die zijn nodig om te voorkomen dat er opnieuw fraude wordt gepleegd, zoals bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden heeft Amerika gewaarschuwd voor meer aanslagen, zolang het achter Israël blijft staan. In een audio-opname die aan hem wordt toegeschreven heeft hij ook de verantwoordelijkheid opgeëist voor de mislukte aanslag van de eerste kerstdag op een vliegtuig bij Detroit. Veiligheid in Amerika blijft een droom, zolang er geen veiligheid is in Palestina, zei Bin Laden. De Nederlandse reddingsteams die hulp hebben geboden in Haiti zijn terug in Nederland. Ze landen vanmorgen op vliegbasis Eindhoven en werden daar opgewacht door minister Koenders. De Nederlanders hebben dagenlang gezocht naar overlevenden van de aardbeving en hebben drie mensen kunnen redden. De hulpteams zijn teruggekeerd omdat het onwaarschijnlijk is dat er in Haiti nog mensen onder het puin in leven zijn. Op de Open Australische tenniskampioenschappen is Justine Henin doorgedrongen tot de kwartfinales. De Belgische versloeg haar landgenote Janina Wikmaier in drie sets. In de kwartfinales stuit Henin op de Russische Petrova, die verrassend won van de als derde geplaatste Natalia Kuznetsova. Bij de mannen plaatst de titelverdediger Rafael Nadal zich voor de kwartfinales. Hij verzoekt de Kroaat Ivo Karlovic in vier sets. De Spanjaard moet het nu opnemen tegen Andy Murray. En dan het weer bewolkt en vooral in het noorden en oosten eerst nog enige tijd sneeuw. Vanmiddag trekt de sneeuw naar het noordoosten weg.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 Tenminste als hij werkt hoor. Ik weet het niet. het zou zomaar kunnen dat het niet het geval is. Maar dan ben je nu te laat als je Alibaba en de Oracle Company had willen horen. Die heb ik namelijk een uur geleden al gedraaid. Dus... Maar dit was Huey Lewis en de News. En de couple days af. Normaal gesproken zou ik dit een beetje gaan draaien ergens aan het begin van een leuk voorjaarsdagje. Hoewel, als je met dit sneeuw heb ik ook zoiets van... Eh, nou, lekker een uh, over de bank heen trekken. Goed boek erbij. En zeggen van eh, de hele wereld kan van mijn part verrekken met die sneeuw. Het, het, is toch gewoon weer uien dit. Het is gewoon echt naadje van het maar zijn kan. het is acht minuten over één. Welkom om deze Muziek Boulevard zondag 24 <laughs> januari zelfs. Ik ben nog een beetje in de war van de dagen. Maar goed... Als je zo weer naar buiten kijkt, je denkt er vanaf te zijn van die sneeuw. En weer is dat niet het geval. Je wordt er toch helemaal gek van. Goed, het zal blij zijn als eh, het allemaal weer op, eh, opgekrast is, die sneeuw. Van 5 tot 5 mag het sneeuwen en daarna moet het gewoon weer opgesodemierd zijn. Dat eh, is een beetje een standaarduitspraak wat, wat hier in Zandvoort wordt gebezigd. Goed, daar gaan we het er niet over hebben. Wat we het wel over gaan hebben is muziek. Hier was Huey Lewis en de News en de Couple Days Af. Heel erg leuk eh, plaatje aan het eh, rand van de jaren 80. Maar dan wel het uiterste randje van de jaren 80. En eh, hij had er toch een bescheiden hit mee in Nederland. Wie dat ook hadden hier in dit land was niet met zo'n bekend nummer. Het was een beetje ook de zwanenzang van Tears of Fears. Maar ze zijn weer een beetje weer aan het reunie hoor, die jongens. Dus, maar dit was destijds zo'n beetje het afscheidsplaatje wat ze hebben gemaakt. Late Salal en Tears Roll Down. one the way back to my heart, and you know that's where you come from. You know that's where you come from. The road leads into my heart the one you should walk on, the one you couldn't find, and the one you have been looking for. You don't have to look for traffic signs to know which way to go straight ahead, straight ahead. And we could sing a million songs to find the one that fits us and the one that belongs to the beginning of our crush. Beginning of our signs to know which way to go. You go straight ahead, straight up, and now you finally know the way you have to walk. And we can walk on it together. The destination isn't so hard to find when you walk out the road of my heart. One step and two steps, my heart makes the beat. One step and two steps. Then we run away. One step and two steps. And you follow my lead. One step and two steps. One step and two steps. The road leads into my heart is the one you should walk on. signs to know which way to go. It goes straight ahead. The road that leads into my heart is the one you should walk on. The one you couldn't find and the one you have been looking for. You don't have to look for traffic signs to know which way to go. It goes straight ahead, straight ahead. dus eh, het duo Nilja uit eh, Bergen komen ze vandaan. En uh, Straight Ahead heette het nummer. Op 1 februari zullen ze te zien zijn in Heemskerk in de talentenjacht van de tweede ronde. En daarna kun je ze in het geveltje in Schageren aanschouwen. Dan zitten ze nog een keer in Heemskerk in Jack's Café wil je ze dus eh, gewoon in eigen huis zien. Want ze komen uit Bergen in de Lions Club op 8 maart. Dat is een beetje de agenda van uh, deze dames. En daarvoor hoorden we Tears for Fears. Eh, met Late So Down, of Late So Down So Low, of zoiets dergelijks. Moet ik even kijken, wat, eh, ja, dat, dat, dat, ik heb het papiertje gewoon niet bij me. Late So Low en Tears Roll Down, <laughs> zo moet ik het wel ontschrijven. Goed, je krijgt het, eh, je krijgt het op een presenteerblaadje aangereikt. Goed, dat eh, even terzijde. Uh, zoals gezegd, dit eh, wat je net hebt eh, kunnen horen, dat is een beetje dus weer uit de regio. Het is ook, deze muziekboulevard is ook daar speciaal voor bedoeld. Heb je dingen waarvan je zegt, nou, dat wil ik wel een keer hier hebben en gedraaid hebben. Nou, dat kan, als het een goede demo is. wat net door de beugel kan, dan zeg ik er geen nee tegen. Dus dan kan ik gewoon zeggen van dit mag wel gedraaid worden. Dus je bent hier bij ZFM Zandvoort en we bestaan 20 jaar eh, aan het eh, goede adres. Ja, zo zijn, zijn we nou eenmaal. In 1990 begonnen en in 2010 zijn we er nog. Het is net, eh, hoe noem je dat, onkruid. Het vergaat niet, hè. Dus komt elke keer weer terug. Wel, moeten we onszelf met onkruid vergelijken? Denk het niet. Maar we gaan weer gewoon vrolijk verder met wat andere muziek. Even weer gewoon... waar is de zomer toch gebleven van 2009? Hij was niet zo slecht hoor, eerlijk gezegd. Eh, ook wat betreft de hits niet. is. That's gaan. Dat Had ik maar, dan was alles anders gegaan. ga doen, denk je straks alleen nog maar aan die mooie tijd van toen. Had ik maar, had ik maar, had ik het maar gedaan, had ik maar dan was alles anders gegaan. Had ik maar, had ik maar, had ik het maar gedaan, had ik maar dan was alles anders gegaan. heren van Emmerich Co. En eh, zij hebben ergens in eh, november eh, mogen staan in het patronaat bij de voorronde van de Rob wordt Nederlandstalig. Ik vind ze toch wel een beetje troubadours van het noorden. Want ze komen uit Graft de Rijp, die kant uit. En ja, de meeste mensen zouden zeggen... ja, het lijkt een beetje op dit en het lijkt een beetje dat. Ja, dat is ook wel zo. Maar aan de andere kant, er zitten ook natuurlijk eigen invloeden in dat is bij dit nummer toch wel een beetje, eh, eerlijk gezegd, een beetje te horen. Dus eh, het is niet helemaal eh, zomaar uit de, lucht komen vallen wat, wat dat gaat. We gaan zo direct nog eventjes kijken naar het weer van de afgelopen... nou, niet van het afgelopen uur, maar dat doen we nog een keer in de herhaling. En we gaan ook even kijken wat er vandaag allemaal in Zandvoort op stapel staat. Tenminste, vandaag en voor de rest van de week. Want dat is ook nog even wat, wat we door moeten nemen. Ik zei al in het eh, vorige uur, en toen had ik hem niet klaarstaan. Toen stond eh, Lisa klaar met eh, Halleluja. Maar dit is, nou als het goed is, toch Touch. Esme Denters. Zeg ik het goed? Zeg ik het goed? Volgens mij heb ik het gewoon weer helemaal niet bij, het, bij het goede eind hoor. Volgens mij is dit Basic Element en de Flex Touch You Right Now. I've got a touch you right Same sensor techniques that get MCs Who's the geezer? Being exciting. Feel my touch is straight like lightning. Don't say a word, I know you're I got a touch right now. toch hier verstopt, hè? Die Esme Denters. Ik heb daar wat mee, hoor. Om eh, het juiste trekje te zoeken. Zit het niet, eh, weet ik veel waar, dan is het wel weer ergens anders. Maar dat is een typisch geval als je gewoon denkt van... ik uh, donder straal een paar cd's in mijn rugzak... en ik zie wel waar het schip eindigt. Ja, of ja, waar we uitkomen. Maar dan weet je zeker dat je dus niet helemaal uit de verf komt... als je denkt van ik heb het juiste trekje gevonden. Dat overkwam me dus net... Basic Element en D-Flex eh, met Touch You Right Now. Een grote hit in 2009. Eh, zomerhit zelfs. En Esme Denters, eh, de dame die dus haar bekendheid min of meer een beetje ook te danken heeft via YouTube. Met een aantal songs trok zij de aandacht van Amerikaanse producers. En is inmiddels nu aan de andere kant. Ik geloof dat ze met Justin Timberlake heeft eh, gewerkt. Nou, dat zegt al eh, genoeg. Als je daar eh, in ieder geval het, nodige weet te doen... dan heb je toch wel wat neergezet, denk ik. En ook nog wel de indruk achtergelaten. Dat hoeft deze dame niet meer te hebben in ieder geval. Celebration van Madonna. Want eh, het is half twee. Gaan we nog even het eh, weerbericht eh, bekijken voor de komende dagen. Want hoe ziet dat eruit? Vandaag is het een beetje bewolkt. Als je zo naar buiten kijkt is het ook een beetje grijs. De temperatuur loopt op naar zo'n 2 graden vanmiddag. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Als ik net uh, kijk naar de temperatuurkaarten van Nederland... dan zie ik toch dat het een beetje achterblijft wat, wat dat er gaat. de wind is windkracht 2 en komt uit oostelijke richting. Vanmorgen ziet het er als volgt uit. Vannacht eh, koelt het af naar zo'n 5 graden onder nul. En morgen is het weer hetzelfde laken en pak. Een beetje bewolkt. Zal geen sneeuw van betekenis vallen of andere winterse neerslag. Het eh, wordt niet warmer, of beter gezegd kouder dan het eh, vriespunt. Het is eh, rond de 0 graden, dus het kan eh, eronder zitten, het kan er ook boven zitten. En dan dinsdag en de wind, ja, moet ik ook bij zeggen, windkracht 3 uit noordoostelijke richting. En dan dinsdag is het als volgt, maandag op dinsdag koelt het af naar zo'n 5 graden onder nul. En dan eh, zal de temperatuur niet eh, boven nul uit gaan komen. Bij een zonnetje wat eh, schijnt. Met heel af en toe een wolkje ervoor. En wind is windkracht 4 uit het noordoosten. Alders zeg maar het weerbericht na te lezen op www.meteopagina.nl. Daar is het allemaal op na te lezen. En dat eh, wordt opgesteld door onze weergoeroe Lex van der Hoorn. Weer terug naar de jaren 80. Koedelt Edis, The Talk Talk en Give It Up. Dat was eh, niemand minder dan Neil Young. En Neil Young is eh, toch ook al niet meer een van eh, de jongste onder ons. Hij is ook al dik boven de 60. Zelfs sterker nog, hij wordt dit jaar 65. En dat is nog steeds hier in Nederland begrippen voor AOW. Maar daar denk ik wil Neil Young echt helemaal niets van weten. Dat kan ik in ieder geval wel bij vertellen. Eh, Young is eh, met eh, Heart of Gold 1 toch een belangrijke pionier in de, in de muziek als het gaat om... Ja, het is, niet, is country rock, zo kan je het eigenlijk wel een beetje omschrijven. Maar Heart of Gold is toch wel de grote wereldhit van Neil Young. Hij heeft ook nog samengewerkt met Crosby, Stills en Nash. En ook hij heeft daar deel uit van gemaakt. Het was toen eh, met z'n eh, vieren. En dat hebben ze een tijdje volgehouden. En daarna is eh, Neil Young ook weer gewoon verder zelf gegaan. Hij heeft ook zelfs nog een uitstap gedaan met Pearl Jam. Dat dateert van de jaren 90. Ook dat is een beetje terug te horen bij de laatste single van Pearl Jam. Dat ze zich ook een beetje hebben laten leiden door de, muziek van Neil Young. Dus het is niet zomaar iemand die uit de lucht is komen vallen. En heeft ook menig muzikant geïnspireerd op het een en ander groep die eh, nu na zoveel jaar heeft eh, gezegd... we gaan de stekker er eens even een tijdje uit eh, trekken. Maar ja, dat kan ook niet anders. Ze hebben behoorlijk lang op tournee geweest. Vorig jaar hebben ze zelfs op Pinkpop gestaan. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. En daar hebben ze toch een heel aardig concert weggegeven. En dan heb ik het over deze groep.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 Vijf minuten voor twee. Straks eh, gaan we gewoon vrolijk verder met beide zenders. 106.9 en 105.8 in het eh, programma Zondag in Kennemerland. Als je naar buiten kijkt, dan weet je dat er uh, het eigenlijk alleen maar veel nieuwsfeiten uh, zal zijn in en om de regio. ik mag het straks gaan doen tussen 2 en 5. Dus je bent nog niet helemaal van me af. Want ja, ik krijg Bloemendaal er gewoon straks bij. het is even niet anders. Het voetbal dat zal als het allemaal goed gaat, ergens in februari weer gaan beginnen. En tot die tijd eh, is het een beetje rustig eh, wat, wat dat er gaat. Eh, ja, dat heb je wel eens. Er zijn van die periodes dat, dat dat er gewoon even niet in zit. En dat je dan gewoon op een andere manier het programma moet, moet gaan invullen. Zo simpel is dat. Deze muziekboulevard zit, voorbij, ja, zit erop. Is voorbij, moet ik erbij zeggen. was Robbie Williams met Boris. Daarmee kwam hij weer helemaal terug Nadat hij een tijdje weg was eh, geweest. Want Robbie, eh, daar ging het allemaal niet zo helemaal dendrit eh, denderend mee. Maar goed, het is allemaal weer voorbij. En vergeten en vergeven. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Hij heeft een afkikprogramma. Zat een beetje aan de, de drugs. En nu is hij weer zo als hij eigenlijk zou moeten zijn. Klinkt goed. Klinkt leuk. Het was trouwens eh, een single uit 2009. Hij heeft inmiddels alweer een nieuwe single. Die al eh, in, eh, ja, in de Euro Breakdown bijvoorbeeld staat genoteerd. Vrijdags kun je tussen 3 en 5 daarna luisteren bij George van Dam. Sluit af met deze van Enrique Iglesias en Ciara en Taking Back My Love. you. I